Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Fayman kort na middernacht op Facebook geschreven. Vanwege de crisissituatie aan de Hongaarse grens hebben Oostenrijk en Duitsland afgesproken dat de vluchtelingen in dit geval hun reis kunnen voortzetten in beide landen, al dus Fayman, die hierover kort heeft gesproken met de Duitse bondskanselier Merkel en Hongaarse premier Orbán. Hongarije heeft bussen ingezet om de duizenden vluchtelingen in het land naar de grens met Oostenrijk te brengen. Tot nu toe was onduidelijk of Oostenrijk de vluchtelingen zou toelaten. In Roermond zijn tientallen mensen geëvacueerd na een brand in een flatgebouw. De brand brak uit in een kelderbox van de flat aan de Olieslagerstraat. Waarschijnlijk hebben daar een bank en een matras in brand gestaan... waarop de eerste en tweede verdieping van het gebouw zijn ontruimd. De brandweer rukte met groot materieel uit. De brand is inmiddels onder controle. Volgens regionale media is er een zwaar gewonde. Vier mensen zouden lichtgewond zijn geraakt. Sommige bewoners hebben rook ingeademd en daarom lieten ze zich behandelen door medewerkers. Zo'n 70 mensen zijn opgevangen in een hotel in de buurt, maar volgens de brandweer kunnen de meeste bewoners vannacht terug naar huis. Het partijbestuur van de SP wil Ron Meijer als nieuwe partijvoorzitter. Het bestuur heeft zich unaniem achter de huidige fractievoorzitter van de SP in Heerlen geschaard... en geeft aan hem de voorkeur boven Kamerlid Sharon Gesthuizen, de andere kandidaat. De 34-jarige Meijer is vooral bekend als FNV-bestuurder.